Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen... noemt elke ontregeling van de Europese energieinfrastructuur onacceptabel. Die zal leiden tot het sterkst mogelijke antwoord... zegt von der Leyen in reactie op de gaslekken aan de pijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee. Volgens Denemarken en Zweden zijn de lekkages het gevolg van explosies... en is er opzet in het spel. De VVD is kritisch over de nieuwe transgenderwet... waardoor mensen makkelijker de registratie van hun geslacht kunnen laten wijzigen. De grootste regeringspartij wil meer onderbouwing van de wetswijziging... en vraagt zich af of de huidige wet niet voldoet. Daarmee is een meerderheid voor de wetswijziging onzeker... Als de wijziging doorgaat hoeven mensen niet meer eerst langs een deskundige... om te laten bepalen of hun wens wel serieus genoeg is. Komende dag gaat het debat over de transgenderwet verder. De meeste vrouwen die in deeltijd zijn gaan werken nadat ze kinderen hadden gekregen... blijven dat ook doen als hun kinderen groter zijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht waarom dat zo is. Het komt onder meer doordat moeders met oudere kinderen vaak worden vergeten bij het maken van overheidsbeleid... en deeltijdwerken erin slijt. Zelden vragen werkgevers expliciet aan vrouwen of ze meer willen gaan werken, zeggen de onderzoekers. Als deze groep vrouwen meer gaat werken, dan kan dat personeelstekorten oplossen. De Belgische auteur Lise Spit neemt volgend jaar het Boekenweekgeschenk voor haar rekening. Auteur en columnist Raoul de Jong neemt het Boekenweek-essay op zich. Het thema is Ik ben alles. De organisatie achter de Boekenweek wil met het thema aandacht geven...